Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het schip met hulpgoederen voor Gaza met aan boord de Zweedse klimaat- en mensenrechtenactivist Greta Thunberg zal niet bij Gaza aanmeren. Dat heeft de Israëlische defensieminister Katz gezegd. In een statement zegt hij dat het Israëlische leger instructies heeft gekregen... om ervoor te zorgen dat het schip de Gazastrook niet bereikt. Vorige week zondag vertrok Thunberg samen met elf andere activisten vanuit Sicilië. Aan boord hebben ze babyvoeding, meel, rijst, luiers, waterfilters en medische hulpmiddelen. Waar het schip nu is, is niet bekend. De spoorvakbond VVMC heeft de voor dinsdag aangekondigde staking uitgebreid. Er was al bekend dat er dan geen treinen rijden in het grootste deel van Zuid-Holland, Zeeland en een deel van West-Brabant. En dat is nu uitgebreid met de regio Noordwest. En dat betekent dat er in de hele Randstad wordt gestaakt. De stakingen zijn het gevolg van de vastgelopen CAO-onderhandelingen. Volgens de VVMC heeft de NS ook na de staking van afgelopen vrijdag... geen enkele stap gezet richting betere lonen en arbeidsvoorwaarden. In de VS zijn 2000 reservisten onderweg naar Los Angeles... op bevel van de Amerikaanse president Trump. Gisteren gingen daar opnieuw mensen de straat op... uit protest tegen het oppakken en deporteren van immigranten. Er waren opstootjes tussen demonstranten en de politie. Dat was voor de tweede dag op rij... De Amerikaanse immigratiedienst deed vrijdag op grote schaal invallen op verschillende locaties in Los Angeles en ook toen kwam het tot confrontaties. In Arnhem is ook de nieuwe plaquette bij de John Frosbrug losgerukt. Een deel van de gedenkplaat werd een stuk verderop teruggevonden. Een maand geleden werd er ook al een plaquette vernield. Het tv-programma Even tot hier zorgde toen voor een nieuw exemplaar, maar ook dat is nu dus weggehaald. De gemeente Arnhem heeft aangifte gedaan. Het weer, vooral de noordoostelijke helft buien met kans op onweer. In de rest van het land vaker droog en ook af en toe zon bij 14 tot 17 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolkenvelden en vooral in het binnenland ook buien.